Jelle Visser met het NOS-journaal. Organisaties die zich inzetten voor verruiming van het kinderpardon... reageren positief op het nieuwe akkoord. Defense for Children spreekt van een grote doorbraak. Programmamaker Tim Hofman is blij. Een pardon voor zo'n 630 kinderen is heel goed nieuws, al dus Hofman. Hij maakt een documentaire over het Iraakse jongetje Nemre... dat met uitzetting wordt bedreigd. Vluchtelingenwerk Nederland spreekt wel van een bittere pil... voor vluchtelingen die uit oorlogsgebieden naar Nederland zouden komen. Dat worden er jaarlijks 250 minder. Met een kleine meerderheid heeft het Britse lagerhuis het amendement aangenomen... om de backstop uit het Brexit-akkoord te halen. Dat betekent dat premier May opnieuw naar de Europese Unie moet... om te proberen de onderhandelingen over het akkoord te heropenen. De backstop moet de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... na de Brexit openhouden. EU-president Tusk heeft meteen gezegd dat er niet meer over de backstop kan worden onderhandeld. De Nederlandse ex-generaal Patrick Kammaert stopt met zijn taak als VN-toezichthouder in Jemen. Kamart zag toe op een staakt het vuren tussen de Houthi-rebellen... en de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Waarom Kamart zo snel vertrekt is niet duidelijk. Zijn taken worden overgenomen door een Deense generaal. Op 17 januari werd een konvooi van Kamart in de provincie Hodeida beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. En een bijzonder eerbetoon aan de Argentijnse voetballer Emiliano Sala gisteravond... tijdens de wedstrijd Arsenal-Cardiff. De vermiste speler was opgenomen in het programmaboekje in de selectie van Cardiff... waar hij zijn debuut zou maken. Bij alle wedstrijden in de Premier League werd een minuut stilte gehouden. Salah vloog vorige week van zijn oude club Nan naar Cardiff... maar het vliegtuigje waarin hij zat verdween boven de Noordzee van de radar. Arsenal won het duel van Cardiff met 2-1. En dan het weer. Vannacht gaat het geleidelijk licht sneeuw in de zuidelijke provincies. Morgen breidt het gebied met sneeuw zich langzaam uit over het hele land.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 away is het ritme van de winter. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. Everything it, be. shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la.